Goedemiddag, ik ben Casper Meijer en dit is het nieuws van NOS op 3. Voor de tientallen explosies in Rotterdam zijn inmiddels al 40 mensen opgepakt. Dat zegt de politiechef daar. Al die explosies bij huizen en winkels van de afgelopen tijd... hebben lang niet allemaal te maken met ruzies tussen drugscriminelen, zegt hij. Het komt echt uit verschillende hoeken. En soms zijn het ook eh, gewoon familieruzies die heel fors uit de hand lopen... Waarbij, eh, waarbij ook gewoon gebruik wordt gemaakt van een cobra die tegen een deur wordt aangezet. Dus we zien dat niet alleen maar in de georganiseerde criminaliteit zit. We zien ook andere geschillen waar ze op deze manier proberen elkaar eh, ja, toch het schrik, ehm, de schrik aan te jagen. Dat maakt het onderzoek ook wel lastig, maar de politie zegt dat er meer mensen op zijn gezet... om het geweld in de stad te stoppen. Het gaat nog wel even duren voordat duidelijk is waar je in de toekomst naar Eredivisie voetbal kan kijken. De komende jaren liggen de rechten bij ESPN, maar de tv-providers zoals Ziggo en KPN willen die uitzendrechten ook heel graag en hebben een flinke zak geld op tafel gelegd. Op 5 juni hakken de eredivisie en de clubs waarschijnlijk een knoop erover door. In een vrieskist en huis en landgraaf in Limburg is een overleden man gevonden. De man zou de vader zijn van de bewoner van 82 met wie hij samenwoonde. De zoon is opgepakt als verdachte. De politie denkt dat hij op een natuurlijke manier is gestorven. Hoe lang en waarom de man in de vriezer lag weten we nog niet. En het is natuurlijk niet de bedoeling, maar het blijkt super makkelijk om in Amsterdam een gratis OV-kaart te bestellen... die eigenlijk alleen is bedoeld voor mensen met een laag inkomen. Vanwege privacyregels kan er niet worden gecheckt hoeveel iemand verdient. Dat zegt de instantie die erover gaat. En extra controles zitten er niet in. Ik vind het risico groter dat er mensen die het echt nodig zijn hebben... het niet durven aan te vragen... dan dat er een paar mensen zijn die het misschien wel kunnen betalen het ook aanvragen. Want dan nog steeds gaan ze met het OV in plaats van dat we allemaal ambtenaren aan het werk zetten... om allerlei dingen te gaan controleren van mensen. De gratis OV-kaartjes zijn dus bedoeld voor gezinnen waar het inkomen niet zo hoog is. Het vervoersbedrijf hoopt dat ook alleen die mensen er gebruik van maken.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 In Noord-Holland staan nu 12 files 60 kilometer bij elkaar opgeteld. Op deze wegen heb je de meeste vertraging. A5 Hoofddorp Amsterdam voor de aansluiting met de A10. 5 kilometer en een kwartier vertraging door bergingswerk is dat op eh, de A10 West. Richting de A10 Noord eh, staat daardoor tussen Osdorp en het Koenplein. 7 kilometer en je een kwartier vertraging. Twee rijstroken zijn dicht. Aan de andere kant van de stad is dan weer een ongeluk gebeurd. Op eh, de ringweg de A10 Zuid richting de A10 Noord tussen Oud-Zuid en Zeeburg. 13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 ga jij je nu nog aan doen?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 You beso about the game and know how it do to me. Without a girl on my side, shit, it ruined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 ZFM. Dwalen in de nacht. Leven in de stad met zoveel kansen. Ik heb een geheim. En ik zoek waar ik moet zijn. Hoe gaat het anders? 啊。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 hurts with every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 En bij de vechtpartij in de Rai in Amsterdam waren gisteren 300 mensen betrokken. Vertegenwoordigers van de Turkse zittende AK-partij en de Turkse oppositie gingen met elkaar op de vuist. Het weer, bewolking en zon, maar in het oosten en noordoosten buien met plaatselijke kans op onweer. Het is 18 tot 22 graden. control control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 fantasy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 Who you're afraid of And we're afraid of you too But will we ever talk to you again?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 An earthquake's out to a girl's guitar that just While we were apart, I was human too.